Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische soldaten die zich misdragen in Gaza... lopen in het buitenland de kans om vervolgd te worden. Zo is de politie in Brazilië een onderzoek begonnen... naar een Israëlische militair die daar op vakantie was. Dat gebeurde nadat een pro-Palestijnse organisatie uit België daarom had gevraagd. Die organisatie zegt dat de man oorlogsmisdaden heeft gepleegd... en die zelf op social media heeft gezet. Deze persoon, maar ook andere leden van zijn legereenheid... hebben in het verleden eh, diverse posts op Instagram, TikTok gepubliceerd. En daarom is overal duidelijk te zien dat hij samen met zijn unit eh, oorlogsmisdaden aan het plegen is. De organisatie zegt dat ze bezig zijn met 27 zaken. Ongeveer de helft zou draaien om Nederlanders die meevochten in het Israëlische leger. Automobilisten deden er vorig jaar langer over om op hun bestemming te komen dan een jaar eerder. Het komt door files en wegwerkzaamheden, zegt navigatiebedrijf TomTom. Nergens in ons land ligt de snelheid zo laag als in Amsterdam. Gemiddeld doe je daar 26 minuten over een stukje van 10 kilometer. Andere steden waar het vastliep waren Nijmegen en Den Haag. In Amersfoort en Almere ging het een stuk beter. Patrick Luivert heeft een nieuwe baan. De oudspits van onder meer Ajax en het Nederlands elftal... gaat aan de bak als bondscoach van Indonesië. De voetballers van het land willen zich plaatsen voor het WK van 2026... in de VS, Canada en Mexico. Dat zou een prestatie zijn. Indonesië was er nog nooit bij tijdens een wereldkampioenschap. De gouverneur van Californië is bang dat meer inwoners van Los Angeles last gaan krijgen van natuurbranden daar. Die woeden in een paar dure villa-wijken aan de rand van de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en iedereen staat op scherp. Dat zegt deze Nederlandse filmjournalist die in L.A. woont. Het feit dat het zo droog is, het feit dat de wind zo warm is... het feit dat eh, omdat het droog is, is de vegetatie ook droog. Dus die fikken lekker door. Dus het pikt gewoon heel snel op. En je ziet gewoon dat het in vijf minuten kan het gewoon verdubbeld worden. En je hebt het nu in totaal over een gebied van bijna heel de stad Utrecht. Dus ja, dat groeit enorm. Die wind gaat voorlopig niet liggen. Het kan zijn dat de brand daardoor uitbreidt naar andere delen van de stad. En het weer nog vanochtend in het noordoosten nog kans op een winterse bui. Maar verder is het vandaag vooral droog en is er ook behoorlijk wat zon. In het zuiden vanavond wel kans op sneeuw. En het wordt vandaag 4 tot max 6 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere... nog steeds volledig dicht ter hoogte van knooppunt s Dat duurt nog tot het middaguur minimaal.